Moutschreurs met het NOS Journaal. Ook de PVDA en de tilzoekers die homoseksueel, lesbisch of transgender zijn. Dat heeft Kamerlid Kuiken gezegd in het tv-programma Nieuwsuur. De Tweede Kamer stemt morgen over een motie van D66. Met de steun van de PVDA is er een meerderheid. Het kabinet is geen voorstander van aparte opvang. Volgens staatssecretaris Dijkhoff druist dat in tegen de Nederlandse normen en waarden... zoals het gelijkheidsbeginsel. Terreurorganisatie Islamitische Staat houdt in Syrië tientallen Nederlandse jihadisten vast. Dat zegt een burgerjournalist daar. Die meldt ook dat IS afgelopen vrijdag acht Marokkaanse Nederlanders heeft geëxecuteerd. Zij hoorden bij de groep die nu wordt vastgehouden. De Nederlandse jihadisten zouden het aan de stok hebben gekregen met Iraakse IS-strijders. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn er 150 Nederlandse jihadisten in Syrië. In Irak is een begrafenis van een Sjiïtische militieleider uitgemond in een bloedbad. Een terrorist van IS blies zichzelf op tussen de aanwezigen en zeker 40 van hen kwamen om het leven. Ruim 50 anderen zouden gewond zijn. IS pleegt regelmatig aanslagen op Sjiïten. Zo vielen gisteren nog tientallen doden toen twee IS-terroristen zich opbliezen op een markt in Bagdad. Aan de grens tussen Griekenland en Macedonië staan duizenden vluchtelingen. Ze willen doorreizen, maar ze mogen niet door. En daardoor lopen de spanningen flink op. Vandaag ging het mis toen honderden vluchtelingen de grens bestormden... en de politie begon te schieten met traangas. De Grieken zijn woedend op Oostenrijk en de Balkanlanden... die wegens het uitblijven van een gezamenlijke EU-aanpak... de Balkanroute hebben geblokkeerd. Het weer vannacht tussen de 3 en 5 graden vorst. Morgen aan het eind van de ochtend vanuit het westen regen of natte sneeuw.